Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal leden... de afgelopen drie jaar met ruim 100.000 is afgenomen. Het aantal vakbondsleden daalt voor het tiende jaar op rij. De daling is het sterkst bij de FNV. De grootste vakbond van ons land heeft nu minder dan 1 miljoen leden. Uit het onderzoek blijkt verder dat vooral jongeren geen interesse hebben in een vakbondslidmaatschap. Ouderen vinden dat de vakbonden te weinig doen voor de belangen van werkenden. Een deel van Bolivia moet opnieuw naar de stembus. Volgens de kiescommissie zijn er onregelmatigheden gevonden... in de uitslagen in vijf regio's. Hierdoor laat de definitieve uitslag nog minstens anderhalve week op zich wachten. Maandag werd het tellen van de stemmen stilgelegd... wat leidde tot grote onrust in het land. Zittend president Morales riep zichzelf vandaag uit tot winnaar. Volgens tegenstanders is er sprake van fraude... De Verenigde Staten, Colombia, Argentinië en Brazilië... hebben het land opgeroepen onafhankelijke waarnemers toe te laten. De organisatie van de Vreugdevuren in Scheveningen... wil met oudjaar meerdere kleine brandstapels op het strand bouwen. Die worden maximaal 10 meter hoog. De organisatie geeft daarmee gehoor aan een oproep... van waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag... De traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp liepen afgelopen jaarwisseling volledig uit de hand. De stapels waren met bijna 50 meter een stuk hoger dan toegestaan. En er ontstond een vonkenregen die in Scheveningen forse schade veroorzaakte. Vandaag is de laatste dag dat mensen de beroemde rode rots Uluru in Australië mogen beklimmen. Voorheen bekend als Ayers Rock. Het naderende einde veroorzaakt al weken lange rijen bij de rots... die voor de aboriginals in Australië een heilige grond is. Dat is ook de reden dat er vanaf zaterdag niemand meer naar boven mag. Wie toch een poging waagt kan rekenen op bijna 400 euro boete. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en er kan een bui vallen. De minima is rond 11 graden. Overdag blijft het vrijwel droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt 15 tot 16 graden. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts oh. nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm from Stavanger, bitch. From Malta to bigger hotel. In the morning I go down to eat a breakfast. I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. I go to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone you wanna fuck. I tell her you no understand, I wanna fuck on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. I in Arrivederci. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.